Mark Visser met het NOS Journaal. Collega's uit de radio- en televisiewereld reageren verslagen op het overlijden van Willem Duis afgelopen nacht in Hilversum. Wies Bouwman noemt hem een ongelooflijk vrolijke en onbekommerde man. Willem had zijn eigen plek op de tv en dat is een onuitwisbare plek, zei ze. Lee Towers vindt Duis een autoriteit, een alleskunner en een vakman. Towers is een van de artiesten die door Duis werden ontdekt. Jazzmuzikus Toets Tielemans benadrukt de inzet van Duis voor de jazzmuziek in Nederland. Ook op internet wordt Duis herdacht. Op condoleances sites hebben honderden mensen een reactie achtergelaten. Willem Duis is 82 jaar geworden. In het Friese Slotermeer is het lichaam gevonden van de Arnhemse studenten die al een week werd vermist. De vrouw van 24 sloeg vorige week donderdag overboord tijdens een zeiltochtje met medestudenten. Gebeurde toen de boot door harde rukwinden omsloeg. De vrouw, van Afghaanse afkomst, kan volgens een vriend niet zwemmen en droeg geen zwemvest. Politie onderzoekt dat nog. Een watersporter op het Slotermeer zag het lichaam van de studenten vanochtend drijven, niet ver van de plek waar de boot vorige week omsloeg. Vliegveld Teugen in Gelderland is een klein vliegtuig verongelukt. De piloot, de enige inzittende, raakte erbij zwaar gewond. Bij het opstijgen van het reclamevliegtuigje ging iets mis, maar wat is nog niet duidelijk. Het toestel boorde zich met de neus in de grond. De Chinese tennister Li Na heeft de finale bereikt van eh, Roland Garros. In de halve finale versloeg ze de Russische Maria Sharapova met 6-4 en 7-5. In de finale speelt ze tegen de winnares van het duel tussen de Italiaanse titelverdedigster Schiavone en de Française Bartoli. Dan het weer. Hier en daar wat sluierbewolking, maar verder volop zon en maxima tussen de 18 graden aan de kust en 22 in het binnenland. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.